Dat is bijna 4% meer dan vorig jaar in de kerstweek. Dat komt door de lockdown en de sluiting van de horeca. Een man die verdacht wordt van het organiseren van illegale gevechten tussen mensen is opgepakt. De man van 32 zou de zogenaamde hood fights organiseren via social media. In het huis in Vlijmen, waar hij werd gearresteerd... en in zijn eigen huis in Den Bosch werden wapens en drugs gevonden. Als hij nog eens zo'n gevecht organiseert, krijgt hij een boete van 10.000 euro. Het radioverkeer tussen Schiphol en vliegtuigen heeft de afgelopen tijd last gehad van een lokale zender in Gelderland. Piloten hoorden de afgelopen weken meerdere keren geen instructies, maar muziek op de frequentie. De Gelderse FM-zender had een vergunning, maar is toch vlak voor kerst uit de lucht gehaald. En hoe krijg je scholieren tijdens de lockdown toch in beweging? Een school in Limburg houdt voor het tweede jaar een wandelchallenge. Scholieren moeten in een maand tijd 100 kilometer afleggen en mogen die afstanden zelf verdelen in een app. Soms doe ik niet, soms doe ik klein rondje, soms uh, ja, ren ik wat verder. Dat hangt echt van de dag af ook met wie ik raad. Leerlingen van de school in Gulpen krijgen ook punten op hun rapport voor de challenge. En mochten de scholen langer dicht blijven, heeft deze gymdocent nog wel wat ideetjes op de plank. Niet iedereen wil wandelen en niet iedereen eh, wil, wil rennen of wandelen. Eh, ook om de kinderen tegemoet te komen die bijvoorbeeld liever dansen of een workout doen of wat dan ook. Daar eh, proberen we dan uh, nog Maar wandelen is wel gezond hè? Wandelen is extra, is gezond, moet iedereen ook doen. En dan nog het weer. Vanavond wordt het overal vanuit het zuidwesten droog. Morgen grijs, regenachtig, maar wel heel warm. Misschien wel 30. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand van de ANWB.